Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de coronacrisis is er mogelijk een tekort aan beschermende pakken... voor eikenprocessierupsbestrijders. Dat meldt NRC. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers zegt in de krant... dat er waarschijnlijk alleen voor de eerste weken genoeg beschermingspakken op voorraad zijn. Door de crisis zijn er minder pakken beschikbaar... en wat er binnenkomt gaat bijna allemaal naar de zorg. In mei gaat het wegzuigen van de eikenprocessierupsnesten weer beginnen... En zonder de pakken gaat dat hartstikke fout, zegt de VHG. President Trump overweegt binnenlandse vluchten naar brandhaarden te schrappen... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar alle vluchten aan de grond houden is een heel heftige beslissing, zei Trump. De grootste brandhaard in de VS is New York. Verder zei Trump dat de VS spoedig meer dan genoeg beademingsapparaten zal hebben voor de ziekenhuizen. Mogelijk zelfs zoveel dat hij ook apparatuur naar andere landen kan sturen. Toch moet de VS volgens Trump rekening houden met een paar gruwelijke weken. Minister Koolmees noemt het een slecht signaal dat KLM de contracten van tijdelijk personeel niet gaat verlengen en uitzendkrachten wegstuurt vanwege de coronacrisis. Dat zei hij in een televisieprogramma op 1. De regering probeert noodlijdende bedrijven met miljardensteun te helpen... met de bedoeling dat ook tijdelijk personeel zijn baan behoudt. De minister zei dat hij hoopt en verwacht dat dit ook bij KLM gebeurt. Het bedrijf kan daarom vandaag een telefoontje verwachten van Koolmees. De klimaattop in Glasgow wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld. De top zou in november zijn en twee weken duren. De deelnemende landen zouden er het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 bespreken. Maar omdat de landen nu te druk zijn om het coronavirus onder controle te krijgen... is besloten de top uit te stellen naar volgend jaar. Het weer. De dag begint fris met temperaturen naar, net boven het vriespunt. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met in de middag kans op een bui.